Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wereldwijd luiden killende kaarsen als symbool voor de wederopstanding van Jezus. Paus Franciscus droeg een mis op in de Sint-Pieter. In zijn preek vroeg hij aandacht voor immigranten die met verachting worden onthaald. In Jeruzalem werd het vuur ontstoken in de grafkerk, de plek waar Jezus volgens de overlevering werd gekruisigd en begraven. Koptische christenen in Egypte vieren het feest ingetogen en onder strenge bewaking vanwege de aanslagen van vorige week die 45 levens eisten. Rond de Sint-Marcus-kathedraal in Cairo was een veiligheidscordon van 400 meter aangelegd. De traditionele paasvurenstrijd in het oosten van het land is net als vorig jaar gewonnen door het buurtschap Dijkerhoek. De brandstapel daar heeft een inhoud van 5431 kub en is daarmee een stuk groter dan die van de nummer 2 Espelo. Die bleef steken op 4899 kub. De prijs voor de mooiste brandstapel ging naar Beuzenberg. De buurtschappen liggen allemaal in de gemeente Rijsselholte in Overijssel. De paasvuren worden de komende dag ontstoken en kunnen plaatselijk tot smok leiden. De Boerse sheriff uit twee James Bond films in de jaren 70 is overleden. Het gaat om de Amerikaanse acteur Clifton James. Die speelde in Live and Let Die uit 1973 en The Man with the Golden Gun uit 1974. De dikke, tabakpruimende sheriff met zijn zuidelijke accent stak komisch af bij de onkreukbare James Bond, die toen werd gespeeld door Roger Moore. Zijn optreden in Live and Let Die was zo'n succes dat hij spontaan werd ingeschreven in het script van de volgende film. Clifton James speelde ook in andere films en tv-series, zoals Superman 2 en The A-Team. Zelf was hij vooral trots op zijn theaterrollen. Clifton James is 96 jaar geworden. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, minimaal landinwaarts van 2 graden, met kans op vorst aan de grond.